9 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een Amerikaans bombardement op een trainingskamp voor terroristen... zijn in Somalië ongeveer 150 strijders omgekomen, zeggen de Verenigde Staten. Volgens het Pentagon was het een kamp van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. De terroristen vormden volgens de VS een gevaar voor Amerikaanse militairen... en vredestroepen van de Afrikaanse Unie in de regio. Het Zeeuwse energiebedrijf Delta bevestigt het vertrek van directeur Kamerbeek. Hij kwam onder vuur te liggen vanwege zijn loonsverhoging. Die valt volgens de ondernemingsraad niet uit te leggen aan het personeel. Werknemers van Delta krijgen al jaren geen loonsverhoging. Bovendien denken het provinciebestuur en Zeeuwse gemeenten erover... miljoenen in Delta te steken om te voorkomen dat het in de financiële problemen komt. Directeur Kamerbeek zou 800.000 euro meekrijgen. Een hogeschool heeft per ongeluk de gegevens van 4400 studenten rondgemaild. De fout werd gemaakt bij het studentenservicecentrum van Hogeschool Van Hal Larenstein. Die heeft vestigingen in Leeuwarden en Velp. In een e-mail was per ongeluk een Excel-bestand toegevoegd met adressen, 06-nummers, e-mailadressen en BSN-nummers van de studenten. Turkije en de 28 leiders van de EU-landen onderhandelen vanavond verder over een akkoord over de vluchtelingencrisis. Er ligt een Turks plan op tafel om alle migranten die met boten aankomen in Griekenland terug te sturen naar Turkije. In ruil daarvoor zou de EU tienduizenden erkende Syrische vluchtelingen moeten opvangen uit Turkse kampen. Groot-Brittannië waarschuwt voor aanslagen van islamitische staat in het noorden van Europa. Volgens de chef van de Britse antiterreurpolitie is de dreiging groter en concreter dan een paar maanden geleden. Er worden meer terreurverdachten opgepakt en ook zijn er meer plannen ontdekt voor zware aanslagen op de westerse levensstijl, zeggen de Britten.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 Ja, eerst uur op de rol. Two Weeks Notice, Sahara, Adventureland ja, en muziek natuurlijk. twee innemende reclamedeuntjes. Ik hoop dat je er helemaal klaar voor bent. Ik zit er klaar voor. Een kopje koffie onder handbereik. En dan kunnen we de muziek gaan starten. En als eerste heb ik een hit van de maand. En dat is een hele mooie deze keer. Ik, eh, ik laat hem hier gewoon horen. zes minuten duurde dit nummer. Uh, door Beth Hart en eh, gitaar Joe Bonassa, eh, Bonamassa. Uh, I'll take care of you. Het is filmpje van YouTube. Het is live at the New York Beacon Theater. Opgenomen 5 november 2011. Bijna 6 miljoen mensen hebben het filmpje al bekeken. Dus ja, prachtig toch? dit is I'll take care of you is de hit van de maand. Ik heb verschillende uitvoeringen. Maar dit is ik wel een hele fraaie, deze live uitvoering. Maar we hebben nog meer leuke muziek. Onder andere Maria Mena's. Even kijken wat ik hier heb gezet. Hier, Miss You Love. I've run out of complicated theories, so now I'm taking back my words, and I'm preparing for the breakdown. Your t shirt's lost its smell of you, and the bathroom's still a mess. Remind me why we decided this was for the best. Because I miss you. a factor, but I stretch as often as I can. My goal is to reach your hands any day now. vroeg werkje van Maria Mena, I Miss You Love. Misschien ken je dat gevoel wel. Eh, het is overigens een reclame, maar ik heb vergeten op te schrijven onder welke reclamefilmpje die staat. Maar het is gewoon al de moeite waard om het te draaien. Maar deze werd ik wel eens behoofd. Dat is Bruno Mars en dat zit onder de Toyota Yaris Hybrid. Oh, oh, ja, die klinkt wat vrolijker toch? En dat op de maandagavond. CFM natuurlijk. CFM Cinema vanavond. En eh, dat waren twee leuke melodietjes onder reclames.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 Dat is natuurlijk Two Week Notice. Afgelopen zondag was hij op televisie. En maar het is grappig, bij deze eh, soundtrack horen twee cd'tjes. De ene cd bevat de muziek van John Powell, waar ik in de tweede uur op terugkom. En de andere cd bevat allerlei popmuziek. En de film, ja, wie heeft hem nog niet gezien, zou ik bijna zeggen. Het bekende verhaal. Het gaat altijd over de, de liefde, zou ik maar zeggen. En die werd gespeeld door eh, Sandra Bullock en Grant die spelen eigenlijk wat ze altijd spelen. Zij is de idealistische, betrouwbare meid... die iets te eenzaam is naar haar smaak... en hij is de Stan Royal met te veel geld. En Lucy wil als advocaat de zwakke beschermen... maar wordt door de grote vijand... de rijke vastgoedhandelaar George Wade... aangenomen als raadsvrouw. Nou, daar gaat het verhaal over. hij is al geweest. Maar de muziek is leuk. Ik draag gewoon wat leuke nummertjes uit de, de, eerste uur uit de pop-cd. Dit is ook een crooner Magic Moments, een nummer van Burt Bacharach. never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride, man. telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic whenever our team was scoring a touchdown. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic Moments. Eh, probeer ze nog te krijgen vanavond, hè? Wie weet. Eh, en nog een, een crooner staat op deze cd. En dat is een, een eigen, meer eigen tijdster. En dat is... Eh, even kijken waar ik hier heb staan.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 En daar ga ik gewoon met muziek uit draaien. Nou, ik draai eigenlijk maar één of twee nummers. En dat is een nummer van Steppenwolf. Het nummer Magic Carpet Ride. En ik heb even gekeken op hoeveel, in hoeveel films die song verwerkt is. Ik, ik zie Easy Rider, Candy, Star Trek, The First Contact... Jay and Silent Bob Strike Back, Apollo 13, The Dish... Eh, The Spy Who Shackered Me, een Austin Powers film. Wild America, Going Home, Sahara, Friends with Benefits. Nou, tig films. Degene die dit geschreven moet hebben. Het is ook in een aantal reclames gebruikt. Eh, vooral autoreclames zie ik hier. Het is gebruikt in computerspelen. Eigenlijk te veel om op te noemen. Steppenwolf, Magic Carpet Ride. Uit de film Sahara. night. is een film die aanstaande woensdag 9 maart op televisie gedraaid wordt. Kwart over elf. Het verhaal. Eh, Eva Rojas is een arts die werkt voor de Wereldgezondheidsorganisatie. Tijdens een, tijdens een onderzoek naar een besmettelijke ziekte in Afrika... wordt ze voor haar onderzoeksresultaten, van haar onderzoeksresultaten beroofd. Dan kruist haar pad dat van de avonturier Dirk Pitt. Hij is op zoek naar een oorlogsschip dat ergens onder het zand van de Sahara bedolven moet liggen. Ondanks hun uiteenlopende missies blijken ze meer overeenkomsten te hebben avonturenfilm. Ja, en deze zit er ook in. Laat ik een klein stukje van horen, omdat ik een enorme fan ben van hem. Right Place, Wrong Time, Dr. John. Uit Soundtrack Sahara. John, The Night Tripper. Mooie muziek. Ooit in Nederland wel een paar keer in Paradiso gestaan natuurlijk. Maar heel lang geleden, 60 jaar, een keer live opgetreden... in de ruïne van Brederode. Tijdens een eh, sessie van VPRO's Picnic. Was heel eh, bijzonder die avond. Eh, ja, en dan praat ik echt over, volgens mij waren het de 70 jaren. Dus al een poosje geleden eh zijn we toe aan een andere film. De film Adventureland. Eh, een film die aanstaande dinsdag, morgen dus op televisie is. Aardige film, aardige muziek. Ja, het komt altijd zo uit. Het eerste uur altijd popmuziek. En dat geldt ook voor Adventureland. Uh, daar zit onder andere deze in, voor Crowded House. film Adventureland is uh, dinsdagavond om eh, half negen SBS 9. Eh, het gaat over de student James werkt in de zomer van 1987 in een aftans pretpark. Die treurige werkplek blijkt minder erg dan gevreesd. Hij werkt samen met de ladykiller Man Connell en bovenal met de leuke, licht gecompliceerde M op wie hij verliefd wordt. Nou, je snapt het al. Mooie film. Nog één nummertje eruit. Niet helemaal, want ik weet niet of ik dat tijd red tot het westerne muziekje. En dat is uh, Wang Chung uh, eh, Hall Days. Mooi nummer. Echte 70, 80 eh, jaren zaad moet ik zeggen. Take your baby by your baby by the heel.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 zie je trouwens op de soundtrack de Falco, The Cure, Lou Reed. Nou, ik had er eigenlijk nog veel meer van kunnen draaien. Maar het is de hoogste tijd voor westernmuziek. En dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. En deze keer heb ik gekozen voor hele mooie westernmuziek. Er is namelijk een, eh, een jazz-cd'tje uitgebracht door Bill Frisell... waarop die filmmuziek speelt. En daar heb ik wat van eh, meegenomen. ga eens even kijken waar ik dat heb staan. Bill Frisell. Hier, komt hij. Deze is heel bekend. Daar komt hij. Farewell to Cheyenne. Bill Frisell van de cd When You Wish Upon a Star. Met Bill Frisell, akoestische en elektrische gitaar. Petra Hayden, zang, Evin Kang, eh, altvio, Thomas Morgan, contrabas, eh, Rudy Royston, drums. Ja, geeft een bijzondere combinatie, prachtige uitvoering. Allemaal filmmuziek en eh, tv-series, een mooie cd. Misschien als ik tijd heb draai ik straks nog wel wat van. Maar ja, we zouden westernmuziek draaien, dus dan komt kunnen we niet om Dimitri Tiomkin heen. Dus The Giant, main title. Dmitri Tiomkin, een groot componist en eh, heel veel bekende gemaakt. Onder andere deze, ook van hem. natuurlijk deze deze suikerzoete muziek. Het eh, cowboyfilms van de nou, 50, 60 jaren, denk ik, Amerikaans. Je hebt geluisterd het eerste uur van uh, eh, eh, CFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en we gaan twee uur rustig filmen draaien van mooie filmmuziek. Wat meer romantische deel zou ik zeggen. Two Weeks Notice, de instrumentale delen. Bounce, Out of Africa, The Golden Compass. en wat muziek van Hugo Montenegro. Sweet Home Alabama heb ik ook nog iets van. Kortom, ja, het, het, is, het blijft de moeite waard. Zorg dat je erbij blijft. Neem ondertussen een kopje koffie, een biertje, een wijntje, een frisje. En ga rustig zitten voor het tweede deel.